Dinsdagochtend botste een Arriva-trein op een hoogwerker... waardoor de trein kantelde en ontspoorde. Door het ongeluk overleed de machinist van de trein... en raakte zeven mensen gewond. De geestelijke gezondheidszorg van gemeenten is niet op orde. Die kritiek komt van de landelijke koepelorganisaties voor GGZ. Ze hebben vooral zorgen over de toename van de wachtlijsten voor beschermd wonen. Die wachtlijsten ontstaan doordat mensen die eigenlijk alweer zelfstandig kunnen wonen niet kunnen doorstromen. Voor hen is er onvoldoende geschikte en betaalbare woonruimte. De koepelorganisaties zeggen verder dat er bij de wijkteams in de gemeenten te weinig kennis is over de geestelijke gezondheidszorg. Oud-imam Abdullah Hazelhoef is veroordeeld tot 20 maanden cel... voor jarenlange fraude met toeslagen en uitkeringen. Via zijn gastouderbureau Family House vroeg hij voor ruim 2 miljoen euro toeslag aan voor gastouders. De helft stak Hazelhoef in eigen zak. En de gastouders vingen geen kinderen op. Na de terreuraanslagen in New York was Hazelhoef veel in media als woordvoerder namens moslims. Griekenland heeft zijn ambassadeur uit Oostenrijk teruggeroepen. Oostenrijk voert met de Balkanlanden overleg over de vraag... hoe de doorstroom van migranten vanuit Griekenland kan worden verminderd. De landen willen meer grenscontroles. De Griekse regering is kwaad dat ze niet voor het overleg is uitgenodigd. Premier Tsipras dreigt alle Europese besluiten te blokkeren... totdat er een eerlijke verdeling van de vluchtelingen over Europa komt. Vandaag praten de EU-ministers over de vluchtelingenkwestie. Het weer op sommige plaatsen vallen winterse buien. Tussen de buien door zijn er perioden met zon. Door 5 à 6 graden. In de loop van de avond minder buien. S'nachts de vorst en kans op een mistbank. Morgen vrijwel overal droog. Periode met zon en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad wat drukte op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht is weer vrij. Tussen Bodegraven en de Meern rijdt het nu nog langzaam. Op de A15 Gorkum-Rotterdam is de weg nog niet vrij helaas bij Papendrecht. Er staat 11 kilometer file vanaf Gorkum. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Oosterhout.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 Kansas City en eh, Hey Hey Hey. En daarna Queen met Invisible Man. Nog een heel uur heerlijke muziek. Veel plezier. Van het album The Miracle uit 1989 was dit The Queen... met The Invisible Man, een compositie van Roger Taylor. En we begonnen met iets uit 1959, Little Richard en Kansas City en Hey, Hey, Hey. We gaan naar 1969 naar een LP met de titel Apple Knockers Flophouse... en een van de allerbeste nummers daarvan is Unknown Boy. 1969, Apple Knockers Flophouse. Een geweldig album van QB and the Blizzards. En het beste nummer daarvan, in mijn optiek, Unknown Boy. Eh, het komt eh, weinig voor dat er twee platen achter elkaar beginnen met UN, Unknown Boy, en Underneath the Blanket Go. Hier is de top 100 hit uit 71 van Gilbert O'Sullivan. could hardly blame anybody for saying so. gaily underneath the blanket go. the Blanket Go, in top 100 hit uit 1971 van Gilbert O'Sullivan. Eh, we gaan naar eh, de LP Bright Lights and Back Alleys van Smokey uit 65 en het nummer It's Your Life. 5 en eh, Over and Over. Het origineel kwam van Bobby Day uit 58. En daar draaiden we vorige week nog eh, Rockin' Robin van. Eh, van de volgende plaat is ook een cover gemaakt door David Bowie in 1973. En die stond op zijn LP Pin-Ups. Het nummer was Don't Bring Me Down van The Pretty Things. En wij draaien dan het origineel. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then, I see as I am. See, I did it. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't Bring Me Down van The Pretty Things. En dan zijn we toe aan de eh, Beatles en hun LP With The Beatles uit 1963. En we draaien weer twee tracks daarvan. Please Mr. Postman met de zanger John... en de compositie van eh, Chuck Berry, Roll Over Beethoven... met George Harrison in the lead. The Beatles komen eraan. 1, 2... de Virtues met eh, Guitar Boogie Shuffle. Een heel leuk nummer. En ook het enige wat ze ooit tot hit hebben geschopt, zeg maar. Ehm, daarvoor hadden we natuurlijk de Beatles met Please Mr. Postman en Rollover Beethoven. Volgende week weer twee. Hold Me Tight and You Really Got a Hold On Me. En nu krijgen we op verzoek van twee luisteraars... nog een track van het, LP, van het album Brainwashed van George Harrison... naar aanleiding van zijn 73ste geboortedag. Hier is George met Annie Road. Give me uh, plenty of that guitar. I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train, traveling the price without the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay a fare, and if you don't know where you're going, hey, road will take you there. the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time. Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But our oh ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare if you don't know where you're going. Any road will take you there. Traveling on a wing and a prayer by the skin of my teeth, by the breath of a hair. Traveling where the fall winds blow with the sun on my face in the ice and the snow. But ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere if you don't know where you're going. the spin of the wheel with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare if you don't know where you're going. Any road will take you there. I keep traveling around the bend, There was no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no sides. Ah, yeah just don't win. It's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. George Harrison. Ja, dank u. En Annie Road van het album Brainwashed. En dan gaan we nu naar het jaar 1962... naar een eh, Amerikaanse zangeres, Joni Summers. Ook maar één hitje, maar wel een leuke. Johnny, Get Angry. one who right, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, alright, well, alright, we'll live and love with all our might. Well, alright. so I'm going steady. It's alright when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes their way. Well, alright, well, alright, we will live and love with all our might Buddy Holly... en een achterkantje, een B-kantje van het nummer Heartbeat. Dat was Well Alright. En die kennen we natuurlijk eigenlijk het beste in de uitvoering... van de supergroep Blind Faith. Eh, we gaan naar eh, Herb Albert luisteren. En dat is instrumentaal, maar er zit een zangeres bij. En dat is Janet Jackson. Een top 100 hit uit 1987. Hier zijn ze met Diamonds. Trumpeteer ehm, Herb Albert en zangeres Janet Jackson met Diamonds. Een top 100 hit uit 87. Dan gaan we nu naar de LP, Introducing Lobo. En de man had eh, op de Easy Listening lijst had hij nog vier nummer 1 hits. Hier had hij alleen een groot succes met Me and You en A Dog Named Boo. hebben eigenlijk alle tijd om een beetje afscheid te nemen. Want we hebben nog eh, anderhalve minuut bijna. Nou, iets minder. Vooruit dan maar weer. Eh, dit was twee uur lang Matchbox. Voor eh, de dertiende keer in de derde jaargang. En volgende week zijn we er gewoon weer. Maar dan is het alweer maart, zeg. Niet te geloven, wat gaat het snel. Ik heb nog krenten van de, van de oliebollen in mijn mond. Keer Ja, nee, ik heb hem vanmorgen wel met handen gemoet. Oké. Okay. Uh, ehm, ja. Uh, zometeen komt Hans natuurlijk van 4 tot 6. Met ZFM Muziek Boulevard. Met interessant nieuws. En leuke muziek. Ik heb al gehoord. ABBA heb ik al gehoord. Thank you for the music. Mag ik dat verraaien? Ja, ja. Nee, nou, anders zeg ik het niet hoor. Ehm, nou, in ieder geval een heel fijn weekend.